Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat, en hij benadrukt dat het kabinet op het gebied van Europa helemaal geen afspraken met het PVV heeft. Bij Wilders gaat de buitenlandse politiek niet verder dan Vlaanderen en Israël, zegt Rutte. PVV-leider Wilders noemde de samenwerking met VVD en CDA vanochtend een verstandshuwelijk. Hij zei dat volgend jaar het jaar van de waarheid wordt voor het kabinet. Hij hekelde vooral het Europa-beleid van het kabinet. In Gent is het proces begonnen van misbruikslachtoffers tegen de Belgische bisschoppen en het Vaticaan. De 70 slachtoffers eisen een schadevergoeding omdat de Rooms-Katholieke Kerk het misbruik van minderjarigen jaren zou hebben gedoogd. Volgens hen werden verdachte priesters overgeplaatst en konden ze zo opnieuw kinderen misbruiken. De advocaat van de bisschoppen vroeg meteen om schorsing van het proces. Volgens hem mag zo'n belangrijke zaak alleen door meerdere rechters worden behandeld. De advocaat werd in het gelijk gesteld, waarop de zaak voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Het kabinet blokkeert de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Inwoners van Schengen-landen kunnen in principe van het ene naar het andere land reizen zonder dat hun paspoort wordt gecontroleerd. De Europese Commissie vindt dat Bulgarije en Roemenië zich bij Schengen moeten kunnen aansluiten, maar minister Leers heeft daar nog geen vertrouwen in. Hij is niet tevreden over de strijd tegen corruptie en criminaliteit door deze twee landen. Studenten van de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam hebben een Europees snelheidsrecord op de fiets gevestigd. In de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada haalden ze met een zelfontwikkelde lichtfiets een snelheid van 129,6 km per uur. De studenten doen de komende dagen nog twee keer een poging om het wereldrecord te breken. Dat staat op iets meer dan 133 km per uur. Het weer toenemende bewolking en lokaal kans op een bui. Temperatuur 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden van het land. In het weekend wisselvallig en kans op onweer. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De langste files in de Randstad op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. Tussen afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat 5 kilometer tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade. De A10, de ring van Amsterdam, ring west richting Zaanstad tussen Geuzenveld en Westpoort 3. A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Afrit Berkel en Roderijs 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de ring van Rotterdam. De A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Knopend Benelux en Pernis. De A22, Velsen-Beverwijk is een ongeluk gebeurd in de Velsen-tunnel. In beide richtingen is maar één rijstrook beschikbaar. En in beide richtingen staat 2 kilometer file. Als laatste de A28, Utrecht richting Zwolle. Er staat 3 kilometer kilometer tussen afrit Maan en Leusden.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze alle 40 voorbij hier. 21 jaargang alweer van de hitlijst. Aflevering 37, vandaag de 16e september van 2011. De lijst bestaat uit 19 eh, stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Twee nieuwe binnenkomers in handen van David Guetta, Nicki Minaj, Turn Me On en Bruno Mars, Marry You. Ruimte werd gemaakt door Rihanna, California Kingbed na 18 weken. En eh, Cascada, San Francisco na 16 weken. Snelstager, net voor het nieuws kwam die voorbij. Jennifer Lopez, Papi, 10 plaatsen ging die omhoog. Pitbull, Neo, Everjack, Naya, Give Me Everything Tonight zakken 13 plaatsen. Zijn daarmee de snelste daler. Maar staan wel al 20 weken in de lijst en daarmee ook weer het langs genoteerd. Dus ook goed nieuws voor hun. De geschiedenisboeken 16 september, ze staan er vol mee. 1963, de oprichting van Maleisië. Gefeliciteerd Maleisië vandaag. Papua Nieuw-Guinea. Dat wordt onafhankelijk van Australië in 1975. En 16 september 2000. Marcel Wouda die eh, zwemt een, Nederlands record op de 100 meter schoolslag. Wat dus in de geschiedenisboeken van 16 september. Terug naar 2011. Terug naar de lijst waar we gebleven waren. Nummer 15, vier plaatsen winst in de tiende week voor Beyoncé. The best thing I never had hoor je nu hier op CFM tijdens de Euro Breakdown.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 En nu van 21 weer omhoog naar 14, dat alles in de zevende week dus met die single Club Rocker. Maar voor Beyoncé, Thing I Never Had in de tiende week gaat zij omhoog van 19 naar 15. En ook deze mannen doen het weer goed.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 De Jim Clazeros en de Levine voor de Stereo Hearts. Zeven weken in de lijst en omhoog van 17 naar 13. Drie zittenblijvers deze week in de lijst. Eén daarvan blijft zitten op nummer 11. Dit is van Jessie G. En in de negende week eh, blijft zij dus staan op nummer 11 met de single Nobody's Perfect. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah. For a minute there, I lose my senses, and in the heat of the moment, my mouth starts flowing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I kept it between us But no, I went and told the whole world how I'm feeling Oh, so I sit and I realize With these tears falling from my Nobody's Perfect. Afkomstig van 10 lamp, oh, eindigend op nummer 20. Een verdubbeling dus voor uh, eh, Zak Noel, Loca People, What The Fuck. In de 12e week zakken van 10 naar 20. James Morrison, Slave To The Music, in de derde week omhoog van 28 naar 19. Van 16 zakken naar 18 in de 11e week, Bad Meets Evil en Bruno Mars, Leiders. Coldplay, Every Teardrop Is A Waterfall. In de 15e week zakken ze 8 plaatsen naar 17. 26. Vorige week. 16 deze week. En met die 10 plaatsen de snelste stijger. Dat is J-Lo. Haar single Papi staat nu 5 weken in de lijst. Beyoncé Best Thing I Never Had in de 10e week omhoog van 19 naar 15. Van 21 naar 14 in de 7e week Ina en Florida, de Club Rocker. In de 7e week ook de Jim Place Heroes en Adam Levine, Stereo Hearts van 17 omhoog naar 13. Rio Miss Sunshine in de 5e week omhoog van 15 naar 12. En Jessie G blijft zitten met Nobody's Perfect op nummer 11.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 bitch. Lloyd en Android 2000 samen met Lil Wayne dedicated to my ex, I miss that pussy. In zes weken omhoog van 14 naar eh, nummer 10. Ondertussen alweer half vijf op deze vrijdagmiddag tijd voor... Uh... Westkust, weerbericht. Vandaag profiteren we van een hoge drukgebied eh, Pola en dat zorgt voor aardig weer. De zon schijnt flink, maar er trekt zo nu dan ook een uh, over. Het blijft gelukkig wel overal droog en de temperatuur loopt op naar 19 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er kan een enkel buitje vallen, maar echt veel zal dat niet zijn. Het koelt af naar 13 graden en de wind die gaat uit het zuidwesten waaien. Dat alles bij een overwegmatige matige kracht. Morgen beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar geleidelijk neemt de wolking toe. Op naderen van een storing en in de loop van de middag komt er dan zelfs tot enkele buien. De zuidwestelijke wind die waait over land matig en eh, krachtig aan zee. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of 17. Zondag dan ook weer geregeld zonneschijn, maar het eh, draait vooral om buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. Zuidwestelijke wind waait eh, matig over land, vrij krachtig aan zee. temperatuur zondag zal niet meer worden dan een graadje of 15. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Short van Dam wij gaan verder met de lijst van Europa. Net op 10 dus eh, Lloyd Andrew 2000. Op 9 de room 5 Christina Aguilera Moves Like Jagger. En op 8 alweer de tweede zitten blijven.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 Ik denk dat we het derde blijven van vandaag alweer gehad hebben. Wat dus ook betekent dat we een andere nummer 1 hebben dan vorige week. Wie dat is, dat hoor je pas even voor de klok van 5 uur. We gaan wel eh, de top 5 in, doen dat meteen met de nummer 5. Vorige week stond deze nog op 12, nu dus uh, eh, 7 plaatsen omhoog naar die nummer 5 positie. In de zesde week de Hot Shell Ray en Tonight, Tonight.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 Nummer 1 vorige week nog deze week zakken dus naar buiten de top 3 zelfs. Plek nummer 4 is voor hun uh, de geldige plek vandaag, zeg maar. Dat alles in hun tiende week. Kijken wij voordat we top 3 in gaan nog even snel achterom. Vinden we op 5 Hot Shell Rate Tonight Tonight. We gaan omhoog trouwens van 12 eh, naar 5. Dat alles in de zesde week. Crystal Fighters, de plaats blijven zitten op nummer 6 in de negende week. De 12 weken in de lijst zakken van 4 naar 7. Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. En Snow Patrol Call It Out in the Dark blijft staan op nummer 8. Ondertussen alweer 7 weken in de lijst. 13 weken in de lijst Maroon 5. Christina Aguilera Moves Like a Jagger. En ze zakken ook van 5 naar 9. Lloyd Android 3000 en Lil Wayne The Dedicated To My Ex. In de 6e week gaan zij eindelijk tot top 10 in. Van 14 namelijk omhoog naar nummer 10. Nog drie platen te gaan voor je, waaronder dus de beste plaat deze week van Europa. Welke dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. De top 3 beginnen we gewoon met nummer 3. In handen van eh, Rihanna. Zeven weken in de lijst, afkomstig van 7. Nu dus naar 3. Dit is Mendown. it my mind. I need to get out of sight, but I end up behind. Ah. pa pam, rum pa pa pam. down, rum pa pa pam, me minimal Run out of town, none of them can't see me now, see me oh. me get that. nog op 3, deze week een plek hoger. Dus na 2 Shakira, Pitbull en Rabiosa. Ondertussen trouwens alweer 10 eh, weken lang in de lijst terug te vinden. Een weekje korter in de lijst staan de Red Hot Chili Peppers. Vorige week op 2, deze week eh, omhoog naar de beste plek in Europa. De nummer 1 dus. The Adventure of Rain Dance Maggie. that she had the goods. Little did I know her body Negen weken hebben ze erover gedaan. De Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggot. En nu staan ze eigenlijk op die bovenste tree van Europa. Op nummer 2 vinden we Shakira, Pitbull en Rabiosa. Rihanna, Men Down. Don Omar, Danza Caduro. En The Hot Shell Ray, Tonight Tonight maken de top 5 compleet. Wil je mijn lijst nalezen? Dat kan. Hij staat op internet www.zfmzandvoort.nl Daar kan je hem nog even helemaal teruglezen. Volgende week om 3 uur ben ik er weer. Dan heb ik een hele nieuwe lijst voor je. Kijk of dan de Red Hot Chili Peppers nog steeds bovenaan die lijst staan.